De twee komen uit Pessen in de buurt van Hogeveen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. De nieuwe regels voor statiegeld zijn geen succes, zegt de Milieuinspectie in het AD. Sinds april dit jaar kunnen naast flesjes ook blikjes ingeruild worden voor geld. Maar volgens de inspectie zijn er op veel openbare plekken te weinig inzamelautomaten... en doen bedrijven ook te weinig om mensen te helpen met inzamelen. In het plaatsje Strobos in Friesland is een binnenvaartschip tegen een brug geknald. De kapitein zegt dat hij een inschattingsfoutje had gemaakt. Hij dacht dat de brug hoog genoeg was. Het gaat dagen duren voordat hij weer is gefixt, denkt Rijkswaterstaat. De schade is eh, ja, toch wel vrij fors. Er zijn, eh, is een onderdeel sowieso van de brug af. Dat moet erop teruggezet worden. En eh, we hebben aan deze kant waar we nu zelf staan, hebben we ook betonschade. Bij de botsing raakte niemand gewond. De Hartstichting, het KWF en het Longfonds balen van een sponsor bij de Formule 1. Op de auto van McLaren is reclame te zien voor snus. Dat is van dat tabak dat je onder je lip stopt. En belachelijk die reclame vindt onder meer KWF. We vinden het volstrekt bizar dat een product wat eh, schade toebrengt aan de gezondheid... en wat bene verboden is, dat daar reclame voor gemaakt mag worden. Voor tabak, voor sigaretten mag al geen reclame gemaakt meer worden. Het klopt gewoon niet met elkaar, het is bizar. Daarom dienen ze een klacht in bij de reclamecodecommissie. Het weer, vooral aan de kust schijnt de zon. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file van Friesland naar Noord-Holland. Tussen Brezandijk en Den Hoever 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.